Lewin met het NOS Journaal. Bij het ziekenhuis in Münster staat een langere voor de gewonden. Een Duitser reed vanmiddag met zijn bestelbus in op het terras van een café. De dader schoot zichzelf daarna dood. Twee slachtoffers kwamen om het leven en twintig mensen raakten gewond. Een paar mensen verkeren nog in levensgevaar. Onder de gewonden is voor zover bekend één Nederlandse vrouw. Zij is niet ernstig gewond. Volgens Duitse media had de dader psychische problemen... en had hij onlangs een zelfmoordpoging gedaan. De politie is dringend op zoek naar de ouders van een dode baby die vanmiddag in Schiedam werd gevonden. Volgens de politie heeft de moeder mogelijk medische of psychische zorg nodig. Bewoners van een flatgebouw vonden een babylijkje op hun balkon. De politie behandelt ze als getuigen. Het is niet duidelijk wanneer en hoe het kind is overleden. Ook kan de politie niet zeggen of het een jongetje of een meisje is. De Braziliaanse oud-president Lula zegt dat hij zich wil overgeven aan de politie. Hij verliet vanavond het vakbondsgebouw bij Sao Paulo om zich te melden op het politiebureau, maar zijn aanhangers houden hem tegen. Lula verbleef in het vakbondsgebouw sinds het Hoge Rechtshof twee dagen geleden oordeelde dat zijn hoger beroep niet in vrijheid mag afwachten. De rechter had hem veroordeeld tot 12 jaar cel voor corruptie. In een toespraak benadrukt Lula dat hij niet schuldig is. Voetbal dan. PSV kan volgende week tegen Ajax voor de 24ste keer landskampioen worden. De club uit Eindhoven won in Alkmaar van, met 3-2 van AZ. Nadat het in rust nog met 2-0 achter stond. En Roda JC wint voor de derde keer op rij. Het werd 3-2 tegen PEC Zwolle. En NAC Breda heeft thuis met 1-0 van Vitesse gewonnen. En pakt daarmee belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Het weer dan nog, het koelt af naar 9 graden en het blijft vrij helder. Ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer. In het westen iets meer bewolking. Het wordt ook iets warmer met maxima rond de 22 graden.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 Hosted by DJ Malzo. walking on a cloud. And every step you made all your life, wrong or right, led you to this place right here, right now. You know, it's like like when you were at work you know, and you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm, I'm gonna go out. So you, so you put on your favorite shoes or you, or you put on your favorite jeans and you get into the mood. The DJ's playing your favorite songs back to back. You're not in yet, but soon you know you're gonna be.